Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn, schrijft ze. De komende tijd bereidt ze zich voor op haar nieuwe functie. De koning moet haar nog benoemen op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken. Halsema wordt de opvolger van Josias van Aartsen. Hij werd tijdelijk burgemeester in Amsterdam... na het overlijden van Eberhard van der Laan in oktober vorig jaar. Bij een brand op een markt in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... zijn 15 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt... meldt persbureau Reuters. Het vuur brak rond half drie vannacht uit in de wijk Gikomba Market... waar woningen, flats, winkels, krotten en opslagplaatsen zijn. Zeker 15 panden zijn door het vuur verwoest. De maximale korting die verzekeraars mogen geven op de premie van een collectieve zorgverzekering gaat omlaag. Die korting is nu maximaal 10 Minister Bruins voor Medische Zorg maakt daar 5 van. Bruins is erg ontevreden over hoe collectieve verzekeringen nu functioneren. Volgens hem zijn ze bedoeld om voor een specifieke groep gericht bepaalde zorg in te kopen. Maar volgens Bruins komt het daar nauwelijks van. In de praktijk gaat vaak de oorspronkelijke premie omhoog en wordt vervolgens een korting gegeven. Dat is volgens Bruins een sigaar uit eigen doos en daar wil hij vanaf. In Lunteren en Enkhuizen zijn vannacht plofkraken gepleegd op geldautomaten. In Lunteren was de Rabobank aan de Dorpstraat het doelwit... en in Enkhuizen ging het om een geldautomaat van de ABN AMRO. In beide gevallen zeggen getuigen dat de dader op scooters er vandoor gingen. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft vandaag droog.